Jobboot met het NOS Journaal. In Colombia stijgt het aantal stromingen snel. De autoriteiten zeggen dat er zeker 127 mensen zijn omgekomen en 400 mensen gewond zijn geraakt. De kans dat het aantal doden oploopt is groot, want er worden nog zeker 200 mensen vermist. De natuurramp deed zich voor na langdurige regenval, waardoor rivieren buiten hun oevers waren getreden. Inwoners van de stad Mokoa in het zuiden van het land werden midden in de nacht overvallen door een stroom van water en modder. In de stad is de schade enorm. Huizen zijn weggevaagd en bruggen ingestort. De zoektocht naar overlevenden in het rampgebied gaat dag en nacht door. Ruim 50.000 Syrische vluchtelingen die opgevangen waren in kampen in Turkije zijn teruggegaan naar Syrië. Dat zegt de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Cavusoglu. Volgens hem zijn de vluchtelingen terechtgekomen in een veiligheidszone net over de grens met Turkije. In dat gebied zijn IS-strijders verdreven en zorgen Turkse ordentroepen en Syrische oppositiestrijders voor de veiligheid. Er is de bedoeling dat de grensgebieden uiteindelijk worden teruggegeven aan de Syrische autoriteiten. Volgens Cavusoglu is het werk nog niet klaar en het gebied nog niet vrij van terrorisme. Daarom gaat Turkije door met het bewapenen en trainen van de Syrische strijders. Het lichaam dat deze week werd gevonden tussen de resten van een uitgebrande distilleerderij in Exlo is van de 53-jarige eigenaar. Volgens de politie in Drenthe is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Er waren wel verschillende brandhaarden. Dat duidt op mogelijke brandstichting. Volgens omwonenden vlogen meerdere bedrijfspanden en de naastgelegen woonboerderij tegelijk in brand. De vrouw van het slachtoffer was niet thuis toen de brand uitbrak. De eerste twee wedstrijden van vanavond in de eredivisie zijn geëindigd in gelijkspel. AZ kwam thuis tegen FC Groningen niet verder dan 0-0. En Excelsior pakte een punt bij Pek Zwolle. Het werd daar 1-1. En dan het weer. Vanavond op veel plaatsen droog.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 Natuurlijk het laatste shownieuws, de party en de 10. Boven beste plaat van dan toe. Straks in het tweede uurtje DJ Kelly. Nee, wat zeg ik? DJ Mauzo. Met het beste van de clubs. En straks in het derde uurtje vanaf 11 uur. Dan is het tijd voor DJ Kelly met het beste van de clubs uit Italië. Als opening horen we trouwens eh, Don Diablo en Marnix met Children of a Miracle. Onderweg zometeen. Chris Brown, Flo Rida. Nu is Claptone. Tezamen met George Kranz met The Drums Din Din Dada. ZFM Zandvoort. Zandvoort. You know when I come back, you know what it look like. Everything lit, all the girls in free. Everybody inside, sipping on a good time. You ain't got a risk, they can put it on me. When they wanna go, they know all my money sure. I don't ever get it one way. Yeah, spinning and I get it same day. But hey. mind on me. Go it till it's all gone. I don't gotta save no. I can blow a check. Tell me what it's gonna be. When they wanna go off, they know all my money show off. I don't ever get it one way. Yeah, spend it and I get it same day. But hey Shake that ass like boom, chakalaka, boom, chakalaka. We don't need nobody watching us. No eyes but your eyes. Ain't nobody here but you and me. Licking your private parts. And I know you love your privacy. You don't need a shower, you already wet. Know that pussy power telling me I ain't ready yet. I say fuck it, face my fears, baby. When I lick it, I with tears in it. Put my face in it, eat it like a dinner date. You know I'm no, my loving don't change. I don't really give a fuck what fine, baby. And it's alright, you you're all mine, baby. Ooh, girl, I'ma let you get crazy. you got without Get that ass in the bed, i am to Shake that ass like boom, boom, We don't need nobody watching us. No eyes, but your eyes. Ain't nobody here but you and me private parts. you love your privacy. Baby, I promise I won't tell nobody. Just long as you let me hit it like every night. I could give a fuck about the club, cut that pussy tight. Do a split on it, drop it, baby, show you ride. I'ma split your wig, then you asking me to stay tonight. Whip cream on your titties, then you sucking on my dick with ice. Oh my god, oh my god, my bitch get me right. Ain't gotta pay for that pussy, my dick can change a life. I'm tired of missionary, wanna see you on your face. Put that ass up in the air, I'm loving how that pussy tastes. Down, on your side, on your side. Stop running from this dick, I ain't about to let you slide this time. Hey, you without a third up skirt. Get that ass in the bed, I'm allowed to do. Shake that ass like boom, taka laka, boom, taka laka. We don't need nobody watching us. Privacy. En daarvoor muziek van Flowrider. 99% met eh, Cake. En daarvoor nog Klepto met The Drums. Ik heb nog een beetje nieuws voor je. Nadat Drake eh, afgelopen maandagavond... Hè, optreden in de Ziegeldoomberg zijn voedselvergiftiging moest afzeggen... stond de zangeres... Eh, nee, niet de zangeres, maar de zanger. Die stond afgelopen woensdag weer fris en vrijdag op het podium. Met onder, onder het oog van duizenden bezoekers zijn show die hij moest inhalen. Voor de derde keer had hij namelijk afgezegd. En hoeveel fans hun kaartjes hadden teruggestuurd. Dat waren Doubts Cruz en Sonny James. Die waren niet... Eh, die waren wel voor de partij, die hadden hun kaartjes niet teruggestuurd. Dat concert was verplaatst van maandag naar woensdag... werd het uitje omgedoopt in een verjaardagsfeest voor Sonny, die eh, namelijk 36 kaarsjes mocht uitblazen. Samen met een aantal vrienden lijkt het supermodel en de DJ zich uitstekend te vermaken... op de klanken van de Canadese superster. Nou ja, er ging een gerucht rond, hè ja, voedselvergiftiging. Hij zou sushi gegeten hebben. En eh, andere berichten spraken dat tegen, want hij zou eh, aardige, een aardige joint eh, gerookt hebben. Nou, laat eerlijk zijn, bijna al die toeristen als je een beetje door Amsterdam heen loopt... als je regelmatig komt in Amsterdam. Ja, misschien ook op andere plekken in Nederland natuurlijk, maar... Al die toeristen die eh, blowen zich eh, helemaal stuk. Want ja, dat mag bij hun natuurlijk niet. En eh, ja, dan eten ze te weinig of helemaal niet. En dan vinden ze het raar als er rare dingen gebeuren. Maar in ieder geval, het concert van Drake, het was een beetje een, aanfluiting. Ja, niet het concert zelf, maar de, ik pak een beetje, de helft was maar opkomen dagen. De rest was een kaartje ingeleverd of was gewoon zijn geld kwijt. Want ja, eh, anderhalf uur buiten staan afgelopen maandag. En uiteindelijk sta een uur in de zaal. En hij komt niet in afgelopen woensdag. Waar ook een beetje spanning. Want eh, ja, hij was te laat. Ja, <laughs> hij is altijd te laat. Hij kwam nu een half uurtje te laat. Dus eh, gelukkig is het allemaal opgelost. Maar van de 14.000 bezoekers zijn er maar... Eh, om precies te zijn 9100 bezoekers gekomen op een inhaalconcert van Drake. Dus eh, ja. En uh, eh, normaal passen er 17.000 eh, mensen in de Ziggo Dome. Dus ja, een beetje jammer allemaal. Zie CFM Zandvoort, de Nightwalk. Zaterdagavond 1 april. Zometeen gaan we eens even kijken wat voor leuke feestjes er allemaal gaande zijn. Maar er is muziek. Vrij Schwima. Tezamen met Paulina met Waiting for You. The talk of the town. I've been waiting for the feeling to settle down. You came. with a smile, not looking for anyone. You turn it all around. You took me by the hand and said we're striking confidence. Kid, you and me, we can be wild and free. What will be? Zandvoort. Radio Mario Zandvoort. Dat was muziek van Modana met Can't Stop the Swag. En daarvoor horen we Fry Schwima. Tezamen met Paulina met Waiting for You. Het is even tijd voor de party update. Was voor leuke feesten we gaan op deze zaterdag 1 april 2017. Nou, zoals altijd beginnen we eerst met de Brainwash in Escape in Amsterdam. Het begint vanavond om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check op de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. En vanavond heeft hij meegenomen Carita Lanina. Jethro Galoem en Janto Donker. Dat is vanavond in Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash. Met onze eigen zandvoerse Raimundo dus. En als we wat verder doorlopen, dan komen we bij Club R. Vanavond Innovation Damn Spring Break 2017. En het eh, is allemaal al begonnen. Het begon gelijk met dit programma, 9 uur. En het eh, duurt tot vroeg in de ochtend, pakken een 5 uur. En uh, voor meer informatie check even r.nl. en de line-up. Eh, onder andere Saza's, Hazard, Guff, MyStreet, Subzero, Sub-Zero, Mackie G, Groove Rider, Brokey, Voltage, Dominator, Colonel, Blackley, No Elements en nog veel meer. Check gewoon op de website uh, eh, r.nl of innovationevents.co.uk. Eh, UK moet ik zeggen, de UK. CO.uk, dat is gewoon Engels, de Engelse website uh, Innovation Events. Maar gewoon naar air.nl, dan vind je ook alle informatie. Voor het feest Innovation Dam Spring Break. En ook een leuk feestje, wat eh, iedere zaterdagavond is uh, een vast feestje. In de Melkweg in Amsterdam. Encore vanavond, Dance Battle. Begint eh, rond de klok van middernacht. En duurt tot 5 uur in de ochtend. Aan de deur is de intrede 12 euro. voor meer informatie check even de, web, de website melkweg.nl. Met onder andere de Dopers, SMP, DJ Prime, Lucas Benjamin en Dieuks Pierre. Dat vanavond dus in de Melkweg in Amsterdam. Het wekelijks feestje Brainwash. En dat is natuurlijk eh, hip-hop, RB muziek. Eh, dat kan je dan allemaal een beetje, een beetje verwachten. En wat grote feest vanavond in, eh, in de Ziggo Dome. Capitol 2017. Begint om 10 uur, doet tot 7 uur in de ochtend in de Ziggo Dome. En eh, de muziek is, nou het zegt het al, met een Q. Dus eh, is het 9 van de 10 keer altijd gewoon hardstyle. En ja, het wordt georganiseerd door Q-Dance. Dus voor meer informatie, check even de website q-dance.com of sigodome.nl. Met onder andere Adaro, Frequencer, Alpha, Atmosphere, B-Front, Base Chasers, Detox, E-Force. En nog veel en veel meer. En ze hebben trouwens eh, twee area's. Dus eh, ja, een kleine area. Die is boven. En een grote area is natuurlijk gewoon in de, in de, in de grote zaal. Dus gewoon even kijken. Vanavond in, eh, in de Cyclodome. Het feestje Q Capital. Oftewel gewoon Capital, maar dan beginnen met een Q. Dan begrijpen dit vast. En wat dichter bij huis, nog een laatste feestje. In de Stalker in, in Haarlem natuurlijk. No Hipsters KVDT Afterparty. Begint rond klok van middernacht nu tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website clubstalker.nl. Met onder andere Jami, Giano Rota, Vatos Locos en So Young. Tot vanavond dus in Stalker in de Kromme Elleboog tegenhalen. Tot zover ook de party update. We gaan door met muziek. Morgan Page, Cruising, Ryla nu met Other Girl. So I know this girl. I caught her pretty pictures on your phone. Is she the blonde with the curls? I knew I couldn't trust you all alone.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 Daarvoor nou, hoorde Guzeppo Ottiviani met Countdown. En toen werd het even tijd voor de 10 boven beste plaats voor de dansgroep. Welke plaats zijn erg populair? Welke kan je vanavond verwachten in de clubs als je vanavond nog gaat stappen? Deze week op 10, Middle met Final Credits. Op 9, Carrie Chandler met Hallelujah. De Angelo Ferrero Shatter Mix. Op 8 deze week Boys Noise met Overthrow. Op 7, Super Lover met Hard Drive. En op 6 deze week Sony Fondera met Caught Up featuring Jasmine. Op 5 deze week Jay Magic. En Katie Brown met Love is Not a Game. Op 4 deze week Juliet Sigora. Met Did You Take My Money. Op 3 deze week Angelo Ferreri met The uh, End of Street. En op 2 deze week Christine Blanc met Love Shy, De Sam Divine en Kasim at Standard Remix. Deze week op 1. In de 10 bovenbeste plaat van de dag, De plaat die je vanavond als tweede hoorde in de uitzending. Het is Klapto met de drums Dindada. Dat is samen met George Krantz. En eh, ik ga hem niet draaien, want ja, ik heb hem al gedraaid natuurlijk.